8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De onderwijsorganisaties VO-raad en PO-raad noemen het dichthouden van de scholen tot na de meivakantie een verstandig besluit. Wel maken ze zich zorgen over kinderen met een onveilige thuissituatie of leerlingen die nu een achterstand oplopen. De geplande meivakantie moeten scholen gewoon vrij houden, zeggen de onderwijsorganisaties, omdat leerlingen en leraren juist dan recht hebben op een adempauze. Gerechtsdeurwaarders zijn een campagne begonnen waarin mensen worden opgeroepen om snel contact op te nemen als ze met een deurwaarde te maken krijgen. Op die manier kunnen er op tijd afspraken worden gemaakt voor over betalingsmogelijkheden. De branchevereniging denkt dat door de crisis veel mensen voor het eerst met een deurwaarde te maken krijgen, zoals MKB'ers en ZZP'ers bij wie het werk is weggevallen. De boodschap van de campagne van de deurwaarders is vanaf vandaag te horen in radiospotjes en via de website bellenisoplossen.nl. Prostituees blijven ondanks de coronamaatregelen gewoon doorwerken... melden hulpverleners aan Nieuwsuur. Ze bieden hun diensten aan vanuit huis. Blijkt ook uit advertenties op erotische websites. Ruim twee weken geleden werd besloten dat seksclubs dicht moesten. Vorige week werd het uitvoeren van alle contactberoepen verboden. Er zijn sociale regelingen en noodfondsen van de overheid... maar niet alle sekswerkers hebben daar recht op. Volgens hulpverleners komen veel van hen daardoor in financiële problemen. Nederland doet geen zaken meer met de Chinese fabriek... die honderdduizenden mondkapjes leverde... die uiteindelijk werden afgekeurd. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. De nog lopende bestellingen bij die fabriek zijn stopgezet. Volgens de minister komen nieuwe zendingen mondkapjes... van een andere Chinese producent. En ook laat hij weten dat nieuwe ladingen vooraf extra gecontroleerd gaan worden. Het weer. Vanuit het noorden steeds meer wolkenvelden. In het zuidoosten schijnt nog lang de zon. Lokaal kan een buitje vallen en het wordt 8 tot 11 graden.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 Dan hielden alle mensen van elkaar. Zijn vriendje zal ineens begrijpen waarom je ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor hem buigen als hij de troon besteed. En winters lag er altijd sneeuw. En was het lekker warm 106.9.